Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In een Frans dorp ten Parijs is gisteravond een auto op een pizzeria ingereden. Een meisje van 13 is daarbij omgekomen. 13 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig. Een jongetje van 3 is in levensgevaar. De automobilist is opgepakt. Hij reed het terras op van de pizzeria en botste tegen de gevel. Volgens de Franse autoriteiten was het geen terroristische daad... maar is de man wel opzettelijk op het gebouw ingereden. Hij zou suïcidaal zijn. Chinese containerschip op de Westerschelde is vlot getrokken. Het schip liep gisterochtend vast toen het van Antwerpen op weg was naar Hamburg. Waarschijnlijk vanwege een technisch probleem. Andere grote schepen konden er daardoor de hele dag niet langs. Het containerschip is naar de haven van Antwerpen gesleept. De ondernemingsraad van Chemours in Dordrecht is boos over de negatieve publiciteit rondom het chemische bedrijf. Volgens de OR wordt het in de media neergezet als crimineel, terwijl de medewerkers correct en integer werken. De OR heeft namens alle bijna 500 werknemers van Chemours een brief gestuurd naar overheidsinstanties die mee zouden doen aan de opruiende berichten. Chemours kwam onder meer in het nieuws omdat het de mogelijk schadelijke chemische stof Genix op het oppervlaktewater heeft geloosd. Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen. Drie jaar geleden waren het er 29, dat aantal is opgelopen tot 47 vorig jaar. Volgens Brandweer Nederland kwamen in de afgelopen drie jaren 370.000 dieren om bij branden. Kortsluiting en werkzaamheden zijn de belangrijkste oorzaken. De branden waren bijna allemaal in stallen die voor 2014 zijn gebouwd. In nieuwe stallen is elektronica geplaatst in een aparte ruimte en is veel minder brandbaar isolatiemateriaal verwerkt. Het weer vannacht vrijwel overal droog. Temperatuur daalt naar zo'n 15 graden. Overdag trekken buien over het land van zuidwest naar oost. Die kunnen flink uitpakken met hagel, onweer en windstoten. Voor de buien kan het in het oosten nog 28 graden worden. In het westen wordt het 22 tot 24 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 cure. You have been going through these stages. Now it's time to turn. 雨。 don't have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 www.zfmzandvoort.nl Constitution blues. Not knowing that they've never met before. And indifference is a drug that I see people buy at the local store. Local store, you, you, you think.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 carrots. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is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 everybody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 September song